Jeroen van Kam dat zijn Journaal. Tussen 5 en 11 april zijn volgens het CBS ongeveer 100 mensen meer overleden aan corona dan verwacht. Voor het eerst in weken is er daarmee weer sprake van oversterfte. Het RIVM registreerde vorige week 112 overleden coronapatiënten. Het CBS ziet het sterftecijfer in verpleeghuizen verder teruglopen. Veel bewoners zijn inmiddels gevaccineerd. Demissionair minister De Jonge staat volledig achter de opzet van proefevenementen met toegangstests. Hij is te spreken over het grootschalige experiment waarmee wordt onderzocht hoe grote groepen weer naar concerten, wedstrijden of andere evenementen kunnen. De afgelopen tijd is er steeds meer kritiek gekomen op de proefevenementen. Bijvoorbeeld omdat er 900 miljoen euro voor is uitgetrokken en de opdracht niet openbaar is aanbesteed. Volgens De Jonge was er haast geboden en was een aanbesteding daarom niet mogelijk. Een 32-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot vijf maanden cel en tbs... voor het dreigen met een terroristische aanslag op de Gay Pride in de zomer van 2020. Hij deed dat via Twitter en WhatsApp. Op een vergelijkbare manier bedreigde hij ook joden en politiemensen. Volgens het OM wilde hij een aanslag plegen op deelnemers van de kanaalparade of op een politiebureau. De botenparade ging vorig jaar overigens niet door vanwege corona. Het treinverkeer tussen Gorkum en Leerdam ligt tot zeker maandagochtend plat door een defect aan het spoor. Gistermiddag constateerde spoorbeheerder ProRail dat een aantal klemmen en onderdelen niet goed vastzaten of los waren gekomen. Een stuk spoor van zo'n anderhalve kilometer wordt nu vernieuwd. Op het traject worden bussen ingezet. Het weer tot besluit. Het is een droge en vrij heldere nacht.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 real is gedaan. Ik had het beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. nog langer zonder jou te zijn. Maar je laten gaan. En je gedaan en neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tijd is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen.